Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Iran heeft vandaag mogelijk een tweede olietanker in beslag genomen... in de straat van Hormuz bij de Perzische Golf. Eerder vanavond melden de Iraniërs dat ze beslag hebben gelegd... op een tanker die onder Britse vlag vaart. Een ander schip van een Britse rederij is opvallend van koers veranderd... wat ook zou duiden op inbeslagname. De spanningen in de regio lopen steeds verder op. Eerder legden de Britten een schip met Iraanse olie aan de ketting... Vorige week zouden de Iraniërs ook al hebben geprobeerd een Britse olietanker te enteren. De dode die is gevonden op de camping van het Achterhoekse festival De Zwarte Kros is een man van 18 uit de omgeving, melden bronnen aan Omroep Gelderland. Er zijn nog geen officiële mededelingen gedaan over de identiteit van het slachtoffer... en de doodsoorzaak. Het lichaam werd vanmiddag gevonden. De organisatie van de Zwarte Kros noemt het een verschrikkelijk voorval... en wil, zolang het politieonderzoek nog loopt, verder nog niet reageren. Het festival gaat door zoals gepland. Veel instanties weten nog niet of en zo ja hoe ze het boerkaverbod gaan handhaven, meldt Nieuwsuur. Over twee weken gaat het verbod in op alle gezichtsbedekkende kleding. In het OV, het onderwijs, de zorg en overheidsgebouwen. OV-bedrijven en ziekenhuizen zeggen al dat ze mensen in boerka niet willen weren. Het Nederlands vrouwenelftal onder de 19 jaar is nog niet zeker van een plek in de halve finales van het EK in Schotland. Oranje Vrouwen verloren het tweede groepsduel met 3-1 van Frankrijk. Nederland staat nu tweede, net als Noorwegen... dat gastland Schotland vanavond met 4-0 versloeg. Oranje heeft wel een beter doelsaldo. Maandag spelen de Nederlandse voetbalvrouwen het laatste groepsduel tegen Schotland. Het weer, de bewolking neemt toe vanavond. In het westen kan het regen vallen. Morgen flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Vooral in het oosten ook wat zon. Het wordt ongeveer 25 graden. Zondag grotendeels droog, maar wel iets minder warm.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 See It Sessions. The one and only DJ Dion Sydney hier live in de mix. Een uur lang gewoon alle zomerhitjes. Want ja, daar zitten we weer goed bij hoor. Uh, en hij heeft zoals nu eh, bijvoorbeeld een nieuwe rudimental klaarstaan. Ik zal niet zeggen dat hij lekker is, want gewoon al zijn platen zijn lekker. Je kunt ze ook altijd nog weer een keertje terugluisteren op zijn eh, Mixcloud. Ik zou zeggen, ga er gewoon voor zitten. En mocht je helemaal in de stemming gekomen zijn... Vanavond kun je gewoon vinden in Club Smoky. Tegenover Escape, Amsterdam. Dus ja, voor de buik kun je nog binnen zijn. Alleen morgenochtend. Ja, het wordt morgen toch weer. Even uitkateren. Maar nu, een uur live in de mix. See It Sessions op jouw CFM. You tell myself that I'm not good, but boy, I need you on the line. Hopelessly, gave you all my time. It wasn't for me. Spinning lies like poetry. You know what I want is to believe. I can't lose this. I'm so deep in my refuse You made all my feelings confusing. to me. Uh-uh. only wanna love me like the way. Uh-huh. feel it? Can you feel it? I can feel it. Can you feel it? I can feel it. Can you feel it? Don't you stay? Don't go away. broken nights where lovers fight like children play. There's a shadow in your house, it's full of doubt, never goes away. Open doors, unspoken wars, the words are running round your head. Of things you never meant to say, and things you wish you would have said. never lie to me. Never lie to me. truth will never lie to me. Never lie to me. Hold your cards a little closer so no one will ever know who you really are inside. Cause you never let it show. You can make a deal with the devil or a deal with the Lord. Just two notes ringing on the same passing card, Say what you want, say what you need. But the truth, I know the truth, and never lie to me. But say that I'm wrong, just let me be. Cause the truth, I know the truth, I never lie, I never lie to me. Never lie to me. Never lie when the bass drop. you. Drama, drama, drama. You see this? It's kinda cool because it, it just goes like down, just sexy like vain, vain, vain, vain. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. See like Vem e toma, vem toma And you're gonna see the girls in the club dancing with the guys just like this come and get it. Chega no baile e vê sem onda, hoje o rock é sem vergonha. Esfrega no grau, a banda bundinha, favelada ou patricinha. Balança, balança, molha a calcinha. Hoje o rock é putaria. Vem e toma, toma, toma. Vem e toma. Vem. Hey, you tell DJ Dion Sydney in de mix. En het einde is in dus zicht. Maar niet gedreurd. Morgen kun je losgaan. Tijdens Dancing in the Streets. Of misschien vanavond wel. Met DJ Dion Sydney. Live in Club Smokey Amsterdam. Volgende week vrijdag. Twee vrienden van de radio hier gewoon weer hoor. DJ JK. DJ Dion Sydney. 9 uur sharp. Zorg dat je erbij bent. Ik zou zeggen, maak er een mooi weekend van. En mocht je nog naar Tomorrowland gaan...